Alleen op de lijnen van Rotterdam en Den Haag naar Utrecht rijden minder intercities door gebrek aan materieel. Weggebruikers moeten rekening houden met een drukke ochtend- en avondspits. Volgens Rijkswaterstaat blijven spitsstroken dicht als de weg te glad wordt. Er zijn honderden strooiwagens ingezet. De sociaaldemocraat Ivo Josipovic wordt de nieuwe president van Kroatië, melden Kroatische media. Hij zou in de tweede ronde van de verkiezingen bijna 65% van de stemmen hebben gekregen. Josipovic belooft zich sterk te maken voor de strijd tegen corruptie en criminaliteit. Hij steunt de wens van Kroatië om lid te worden van de Europese Unie. In zijn woonplaats Amsterdam is op hoge leeftijd componist, tekstdichter, muzikus en hotelier Pierre Wijnnobel overleden. Hij speelde bas en trombone in verschillende jazzbands. Wijnnobel schreef honderden liedjes, waaronder Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Verder vertaalde hij liedjes in het Nederlands zoals Willem wordt wakker en voor Rudy Karel een muis in een molen. Pierre Wijnnobel was 93 jaar. De president van Angola heeft de aanslag op het voetbalelftal van Togo veroordeeld. Hij, deed dat bij de opening van het toernooi om de Afrika Cup in Angola. De Afrikaanse voetbalbond gaat ervan uit dat Togo niet meer meedoet aan het toernooi. Vlak voor de openingswedstrijd Angola-Mali werd in het stadion in Luanda een minuut stilte in acht genomen. De wedstrijd eindigde in 4-4. Egyptische archeologen hebben graftombes ontdekt van arbeiders die hebben geholpen bij de bouw van de piramides van Gizeh. De graven zijn ruim 4000 jaar oud en liggen vlakbij de piramides bij Cairo. In 1990 werden voor het eerst graven van piramidebouwers gevonden. Dankzij die ontdekking kwamen archeologen erachter dat de piramides door arbeiders werden gemaakt en niet door slaven. Het weer, sneeuwbuien en in het noorden soms natte sneeuw. De kans op stuifsneeuw neemt geleidelijk af. De temperatuur ligt rond het vriespunt en dat blijft zo tot morgenavond. Ook blijven morgen sneeuwbuien mogelijk. Wel neemt de wind in kracht af.